Maar zijn concurrent, de pro-westerse premier Timoshenko, weigert haar nederlaag te erkennen. Volgens haar is het verschil nog te klein. De winnaar van de presidentsverkiezingen volgt Viktor Yushchenko op, die in 2004 aan de macht kwam na de Oranje Revolutie. In Washington gaan zo'n 230.000 ambtenaren van de federale overheid vandaag niet aan het werk. Na de sneeuwstorm van zaterdag zijn veel wegen nog nauwelijks begaanbaar. In Washington viel 60 centimeter sneeuw. Veel luchthavens in het oosten van Amerika zijn nog gesloten. De Tweede Kamer gaat zich buigen over de aanpak van de ziekte van Lyme. De Nederlandse Vereniging voor Lyme-patiënten heeft 65.000 handtekeningen verzameld. Meer dan genoeg voor een burgerinitiatief. De vereniging wil onder meer dat er een expertisecentrum komt. Nu zou de ziekte vaak te laat worden herkend. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door besmette teken. Het voortgezet speciaal onderwijs moet werkscholen gaan vormen en baangaranties geven, zegt staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, die daartoe een wetsvoorstel indient. Ze denkt dat gehandicapten sneller een baan vinden als ze ervaring opdoen in de praktijk op een werkplek. Jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap krijgen nu vaak meteen een uitkering als ze van school komen, zegt Dijksma. En daarna komen ze nooit meer aan het werk. De Super Bowl is gewonnen door de New Orleans Saints. Het team was in de finale van het American Football met 31-17 te sterk voor de Indianapolis Colts, die door kenners als favoriet werden beschouwd. Het was de eerste keer dat New Orleans de Super Bowl won. Het team had ook nooit eerder de finale gehaald. Het weer. Bewolkt, maar ook opklaringen en bijna overal droog. Later vandaag geregeld zon. Middagtemperatuur min 2 in het binnenland en plus 2 in het zuidwesten.